Later vandaag wordt besloten welke straf de 41-jarige Steve B. krijgt. Volgens Belgische media riskeert hij levenslang. De 23-jarige van Espe verdween 2,5 jaar geleden... nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt... om naar vriendinnen in Antwerpen te gaan. Een paar dagen later werd haar lichaam bij een zoekactie... bij het Albertkanaal bij Antwerpen gevonden. Steve B. bekende in 2019 al dat hij van Espen om het leven had gebracht. In Israël krijgen 60 plusters en zorgmedewerkers hoogstwaarschijnlijk een vierde prik... om de oprukkende Omicron-variant het hoofd te bieden. Ook kwetsbare mensen met een zwakke afweer komen hiervoor in aanmerking. Premier Bennett noemt het advies van het Israëlische expertpanel geweldig nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid moet de maatregel nog goedkeuren. En dat gebeurt waarschijnlijk binnen enkele dagen. Denemarken gaat 300 cellen in Kosovo verhuren, uh, huren. Bedoeling is dat veroordeelden die na hun straf sowieso al Denemarken moeten verlaten... daar hun straf gaan uitzitten. De Denen willen zo de gevangenissen in eigen land ontlasten. De Deense regering betaalt Kosovo zo'n 210 miljoen euro voor de opvang... voor de komende vijf jaar. Advocaten hebben kritiek op het plan. Ze vrezen dat de gevangenen in Kosovo rechten zullen mislopen... die ze in Denemarken wel zouden hebben. De minister van Justitie ontkent dat en zegt dat ze op dezelfde manier zullen worden behandeld als in Deense gevangenissen. In de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. Vitesse won zijn laatste duel voor de winterstop van PEC Zwolle. Het werd 1-0. En ook eh, AZ FC Groningen is gespeeld. Alkmaarders wonnen met 1-0. Groningen speelde vrijwel de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart.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 Ik weet wanneer je je klein dakken met pannen. En dan beginnen we aan, klein mannen. Dan zien we de foutjes van jou en mij. Weerspiegelt in niets van ons allebei. Dan lopen we fluitend te bergen op. Dan vallen de talen iets minder op.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 Better you come for me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good, I'll let my give it up, give it up. All give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good, I'll let my give it up, give it up. All give it up in the way that I should. come pull me. uh She She's like, I know big uh Treat me good, treat me good.